Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in de Notre-Dame is onder controle, zegt een woordvoerder van de Parijse brandweer. De beroemde kathedraal brandde gisteravond voor een groot deel af. Het lijkt erop dat de twee vierkante torens en het geraamte van de kerk zijn gered. De brand ontstond waarschijnlijk na werkzaamheden. De Franse justitie vermoedt geen opzet, maar er komt wel een onderzoek. President Macron zegt dat de Notre-Dame wordt herbouwd. Er komt een internationale inzamelingsactie. Bij een klimaatprotest in Londen zijn 52 mensen gearresteerd. Sinds zondag blokkeren duizenden demonstranten verschillende delen van de stad. Zij eisen snellere maatregelen tegen CO2-uitstoot. De meeste protesten verlopen vreedzaam, maar in het zuidoosten van de stad liep het gisteren uit de hand. Vijf activisten werden opgepakt voor het vernielen van de ingang van een gebouw van Shell. Het Rusland-rapport van speciaal aanklager Muller wordt donderdag deels openbaar gemaakt. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gezegd. Muller heeft volgens minister Barr geen bewijs gevonden voor samenspanning tussen het campagneteam van president Trump en de Russische autoriteiten om de verkiezingen te beïnvloeden. Het ministerie gaat eerst vertrouwelijke verklaringen en andere geheime informatie redigeren en geeft het rapport dan vrij. Democraten in het congres zijn het daar niet mee eens. Zij willen het hele document ter inzage krijgen. Een record voor tv-serie Game of Thrones. Zondag keken er meer dan 17 miljoen Amerikanen via HBO... naar de eerste aflevering van het laatste seizoen. Dat is meer dan tijdens vorige seizoenen. In totaal hebben waarschijnlijk veel meer mensen gekeken. Game of Thrones is al jaren de serie met de meeste illegale downloads.